Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 meiplein. Wageningen was de plek waar op 5 mei 1945 de Duitse bezetters capituleerden... waarna Nederland officieel bevrijd was. Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur werd aangestoken door de 96-jarige veteraan Mary Scott en de burgemeester van Wageningen. Het vuur wordt de komende dag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals gebracht. Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel... waarbij koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig zijn. Zeker één van de drones die afgelopen avond werd neergehaald boven Kiev was van Oekraïne zelf. De luchtmacht zegt de drone te hebben neergehaald met afweergeschut... nadat ze de controle over het onbemande vliegtuigje waren verloren. Waarschijnlijk had de drone een technisch mankement, maar dat wordt nog onderzocht. Bij een tankstation in Rotterdam is het misgegaan met het bijvullen van brandstof. Diesel is in een benzinepomp terechtgekomen, meldt RTV Rijnmond. Veel klanten hebben diesel getankt terwijl ze dachten dat ze hun auto vulden met benzine. Meerdere autobezitters zitten nu met een sputterende of slecht startende auto en witte rook. De eigenaar van het Rotterdamse tankstation zegt dat de getroffen klanten worden geholpen. In Napels is een volksfeest losgebarsten na het binnenhalen van de landstitel door voetbalclub Napoli. Het elftal is voor het eerst in 33 jaar weer landskampioen. Door een 1-1 gelijkspel tegen Udinese kan Napoli niet meer ingehaald worden. Het weer. In het zuidwesten kan het al regenen. Vannacht ook in het midden en noorden kans op regen.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 And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. Uh-huh. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.